Jobboot met het NOS-journaal. In Groningen worden 800 mensen die vlakbij het Eemskanaal wonen geëvacueerd. Door de extreem hoge waterstand zijpelt de water door de dijk die dreigt te bezwijken. Inwoners van Woltersum, Wietewierum en delen van Ten Boer en Ten Post moeten hun huis uit. Het leger helpt bij de evacuatie en bij het versterken van de dijk met zandzakken. In de polder bij Tolbert is het ergste gevaar inmiddels geweken nadat vannacht het hoogste waterpeil was bereikt. In Huizen in Noord-Holland zijn gisteravond twee meisjes van 11 en 12 aan koolmonoxidevergiftiging overleden. Een meisje van 10 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het drama voltrok zich tijdens een logeerpartijtje bij een van de meisjes thuis. De drie werden gevonden in de badkamer. Ze werden nog gereanimeerd, maar twee meisjes overleden op weg naar het ziekenhuis. 125 pensioenfondsen zullen volgende maand bekendmaken dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. De fondsen zitten zo ver onder de vereiste dekkingsgraad dat een korting van 1 tot 7 procent nodig is. Die gaat dan in op 1 april 2013 en treft zowel gepensioneerden als werkenden. Bij een bedrijf in Apeldoorn is gisteren ruim 160 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verborgen in een lading ananas die uit de haven van Antwerpen kwam. De partij cocaïne, die volgens de politie een straatwaarde heeft van ruim 7 miljoen euro, is vernietigd. In de zaak is nog niemand gearresteerd. De eerste Oscar-winnaars van dit jaar zijn bekend. Het zijn drie mensen van een Duitse fabrikant van filmapparatuur. Ze hebben een apparaat ontwikkeld voor het digitaal toevoegen van speciale effecten en voor het restaureren van oude films. De ere Oscar wordt in februari uitgereikt, twee weken voor de uitreiking van de andere Oscars. Het weer vanochtend is nog kans op een paar buien, maar later wordt het overal droog met kans op zon. De wind neemt af tot matig en vrij krachtig. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De politie heeft flitters aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knappert Lunette en Veenendaal. Op de A27 tussen Utrecht en Almere. En op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 like no one love you. Come a rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. rain or come shine I guess when you met me now It was just a, one of those things don't you ever bet me now, now. sun was dat. En wel in 1961 met een groot orkest. Een prachtige opname die ik nog op een plaat had zitten. Een echte vinylplaat. Luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. En nog de beste wensen voor het komende jaar. CFM Jazz. Het wordt verzorgd door een zestal mensen, namelijk Tom Hendricks, Peter de Boer, David Habig, Adem Spoor en Jeroen van Sluisdam. En ik ben Fred Kroonsberg. En op tourbeurt zorgen wij voor de presentatie en de techniek. Maar laten we niet te veel praten. We gaan door met een heerlijk nummertje. En dat is een voet in de groot. One Foot in the Gutter. Clark Terry, flugelhorn. Thelonious Monk op de piano, Sam Jones op de bass, Philly Joe Jones op de drums. Het was een opname van 7 en 12 mei 1958. En de cd en de langspeelplaat heette In Orbit met prachtige nummers. Ik heb hier een leuk cd'tje van iemand gekregen die zei, wist je dat uh, van der Lubbe ook wel aardig jazz kan zingen? Nou, dat wist ik niet. En dat laten we u dan ook maar even horen met het nummer Chinatown. Bengaalse tijgers. Voor trompetten in de bak. Voor viool, veel viool. En voor de lucht van paardenkak. Ik stop mijn hoofd voor jou in Leeuwenbeek. Steek die hoepels in de fik. Ik zaag mezelf voor jou door midden. Kijk die kamelen daar, dat ben ik. Ik zeg liever ja dan ik zeg beter adembeek Ik ben geen held in werkelijkheid Maar wel bij het idee Ik zeg liever ja dan nee Ik kom met stampvoetende paarden als een Russisch afgezand Van ver voor de Koude Oorlog Jou verzoeken om je hand Ik noem je ga Olga zo? Gooi je lakens uit het raam Ik klim je toren vet naar boven Onder het jubelen van jouw naam Ik zeg liever ja dan nee Ik zeg beter adem, baby geen held in werkelijkheid, maar wel bij het idee. Ik zeg liever ja adem mee. En het allerliefst ging ik met jou in zee, bij alles wat je deed. Ik zeg liever ja dan nee. Ik zeg beter adem dan nee. Beter adem, although he's nothing in the scheme of my years it just serves to bludgeon my futile okay sunset And the man noticed you With your Gucci back crew Can't tell who he's looking to Cause you all look the same Everyone knows your name And that's your whole claim to fame Never miss a night Cause you're looking for a man What you end up with one night stands He could be your whole life If you got past one night But that part never goes right In the morning you're back He's on to the next And you didn't even get no taste Don't be like players. That's what you said. But you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers don't do nothing for you. But you love a rich man six foot two or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight. And you're lucky it's late. So you did Miami, cause you got that for free. But somehow you missed the plane. You did too much, e, met somebody, and spent the night getting cane. Without girls like you, there'd be no fun. We go to the club and not see anyone. Without girls like you no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at you you're pushing 30. And your old tricks no longer work. You should've known from the jump that you always get So dust off your fuck me pumps. Fuck me pumps. Amy Winehouse. En daarvoor Wake Up Alone en Stronger Than Me. Prachtig, deze cd's van haar. En we zullen het nog best wel een aantal keren gaan draaien. Heel iets anders nu. Het Oscar Peterson Trio met Z-Jam Blues. me. 早吵。 Ja, luisteraars, dat was een verzoeknummer. Maar degene die dat vroeg, wilde zijn naam niet genoemd hebben. We gaan heerlijk door met een eh, zangeres die ook nog op het Sea Jazz Festival heeft gestaan. Dan heb ik het over Liz Wright. En van haar cd Dreaming Wide Awake ga ik het derde nummer draaien. Hit the Ground. the ground, baby. Take your bed. ground, baby. I said it's all right now. Hit the ground. was dat, Jerry Mulligan Quartet. Met daarin de onlangs overleden Amerikaanse trombonist en componist Bob Brookmeyer. Hij werd 81 jaar. En als puber verdiende hij al de kost als arrangeur. Hij was groots, hij had ook met Nederland en met Duitsland te maken, want dan gaf hij toe af en toe les. En volgens mij heeft hij ook nog eh, een aantal keren samengewerkt met Erik Vloeimans en Angelo Verploegen. En dat zijn toch wel een aantal grote geworden dat was hem. Zangeres V. Klaassen, daar heeft hij ook nog mee gespeeld. En ik heb zelfs gezien dat in de Volkskrant er een overlijdensadvertentie eh, stond van een aantal mensen die eh, hem na aan het hart waren. We gaan naar Lisette Alea. En zij zingt een heerlijk nummer in Love with Your Ghost. van ZFM Jazz zit er alweer op. En u hoort trio Johnny Rosenberg. En vandaag gepresenteerd door Fred Kansberg. En blijf luisteren, want we komen direct naartoe. na de klok weer bij u terug.